Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Opsporingsdiensten moeten scherper zijn op mensenhandel. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. Er zijn vaak wel signalen, maar die worden volgens haar lang niet altijd opgepikt door teams die daar niet speciaal mee bezig zijn. Bijvoorbeeld als er een eh, diefstal is eh, of eh, als er bijvoorbeeld een drugsrunner wordt gepakt, dan kan het zijn dat hij in een netwerk zit van mensenhandel. En dan is het belangrijk dat alle politiediensten, dus ook de persoon achter de balie en ook de wijkagent eh, daar alert op zijn. En zo heeft ze ook tips voor de arbeidsinspectie en de marechaussee. Die zouden allemaal meer kunnen doen om mensenhandel tegen te gaan en slachtoffers te beschermen. De zorgpremie schiet over twee jaar flink omhoog. Dat zeggen bronnen rond het kabinet tegen de Telegraaf. Het idee is dat het eigen risico in 2027 flink omlaag gaat. Maar het ministerie denkt dat we dat gaan merken aan de premie. Over een heel jaar zal die waarschijnlijk met bijna 200 euro stijgen. En dat is dan nog zonder de normale verhoging van de verzekeraars. Het plan is nog niet helemaal definitief. Binnenkort wordt het besproken in de ministerraad. Het Dolfinarium overtreedt op zeker 20 punten de wet... met hun dolfijnen, zeeleeuwen en walrussen. Dat meldt RTL Nieuws. De dieren mogen gebruikt worden voor educatieve shows... maar niet als ze alleen maar wat kunstjes doen. En dat gebeurt wel. Zo blubbert een walrus op commando met zijn vet... en duwen dolfijnen een verzorger met hun neus door het water. De inspectie zegt dat daar niets educatiefs aan is... en dat het dolfinarium de boel aan moet passen. Een illegale schildering van Anne Frank wordt nu legaal opgepoetst. Het gaat de gemeente Amersfoort doen met het werk van Bas. 16 jaar geleden maakte hij die schildering op een geluidswal. Hij was toen 18 en had net het achterhuis gelezen. Amersfoorters zijn blij dat het werk van Bas wordt gerestaureerd. Ik vind het een prachtig kunstwerk en ik vind het ook een heel mooi aandenken aan eh, toch wel een verschrikkelijke geschiedenis. Ik vind het een hele mooie schildering en je ziet meteen dat het Anne Frank is. Elke vorm van kunst om dit soort dingen levend te houden, eh, ja, kun je wel waarderen. Het ziet er ook heel mooi uit. Voor de maker was het een trip down memory lane om deze keer niet illegaal dat kunstwerk in ere te herstellen. Kreeg je het weer nog eh, vanochtend nog een beetje fris, maar daarna wordt het weer een prima lentedag. Strak blauw en veel zon. Het wordt vandaag max 18 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog vielen op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Knopend De Hoek en knooppunt De 6 kilometer, 15 minuten.